Jan van der Putten met het NOS-journaal. De burgemeester gemeente De Ronde Venen is afgetreden. Burgemeester Burgman vindt dat ze medeverantwoordelijk is voor fouten bij twee grote bouwprojecten. Het gaat om projecten in Wilnis en Meidrecht. Uit onderzoek bleek dat de opbrengst van de grondexploitatie veel lager zou worden dan gedacht. Voor de gemeente dreigde een strop van 15 miljoen euro. In een ingelaste raadsvergadering zei Burgman gisteravond dat ze eerder een onderzoek naar de projecten had moeten instellen. In verband met de problemen werden begin deze maand twee hoge ambtenaren van de Ronde Venen op non-actief gesteld. Nederlanders maken zich steeds meer zorgen over de economie. 40% verwacht dat het slechter zal gaan de komende tijd. Drie maanden geleden was slechts een kwart negatief over de economische toekomst. Het Sociaal Cultureel Planbureau, het SCP, heeft dat onderzocht. Ook het vertrouwen in Europa is gedaald. Minder dan de helft van de Nederlanders, zo'n 40 vindt het lidmaatschap van de EU een goede zaak. Daarmee vergeleken doet de regering het goed. Meer dan de helft heeft vertrouwen in het kabinet Rutte. Dat is veel hoger dan een jaar geleden. In een kerk in Madrid heeft een man twee vrouwen neergeschoten en daarna zelfmoord gepleegd voor het altaar. Een van de vrouwen was hoogzwanger. Ze overleefde de schietpartij niet. Toegesnelde hulpverleners wisten haar baby wel te redden door middel van een keizersnee. Het is niet duidelijk wat de relatie was tussen de man en de twee vrouwen. Tientallen mensen waren bij het schietincident in de Spaanse hoofdstad aanwezig. In de kerk stond een mis op het punt van beginnen. Cabaretier Herman Vinkers krijgt dit jaar de Groenman Taalprijs. Dat is bekendgemaakt door het genootschap Onze Taal. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een mediapersoonlijkheid die op een goede en creatieve manier met het Nederlands omgaat. Eerdere winnaars zijn onder andere Dr. Anders P., Jan Mulder, Ivo de Wijs en Paul Witteman.